Twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Goes, in Zeeland, is een man opgepakt in verband met de vondst van een dode vrouw. Ze werd gevonden in een woning. De doodsoorzaak en de identiteit van de vrouw zijn nog niet bekend. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft het buitensporige geweld... van het Egyptische leger in Cairo veroordeeld. Vandaag waren er voor de derde dag op rij confrontaties... tussen demonstranten en het leger bij het Tagrierplein... De gevechten braken uit toen de oproerpolitie hardhandig een einde wilde maken aan een nieuwe betoging. Bij de protesten van de afgelopen dagen zijn al zeker tien doden en honderden gewonden gevallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton zegt dat het leger het recht van de Egyptenaren om te demonstreren moet respecteren. De betogers in Cairo eisen dat het leger de macht direct overdraagt aan een burgerregering. De militaire raad spreekt van een samenzwering tegen Egypte. Het voormalige kinderdagverblijf Het Hofnarretje krijgt opnieuw een sanctie opgelegd van de gemeente Amsterdam. Er zijn nog altijd verschillende tekortkomingen. Zo is er wel een protocol kindermishandeling, maar wordt dat onvoldoende nageleefd. Ook is er vrijwel geen management. Van de drie leidinggevenden zijn er twee met ziekteverlof en eentje is opgestapt. Verder werken er twee geestelijk gehandicapte vrijwilligers... zonder dat de ouders daarover zijn geïnformeerd gratis krant Spits schrijft dat het dagverblijf, dat tegenwoordig Vlinderheuvel heet, vandaag een brief krijgt waarin de nieuwe sanctie bekend wordt. De gemeente Amsterdam bevestigt dat, maar wil tot die tijd geen details geven. Bij het kinderdagverblijf waar Robert M. werkte... zijn sinds het misbruiksschandaal al vaker tekortkomingen geconstateerd. De gemeente legde eerder al een boete op van 30.000 euro. Het weer, overwegend droog en een paar graden vorst. Op de wegen kan het daardoor glad zijn. Overdag begint zonnig, behalve in het westen. Later weer regen en in het oosten sneeuw. Vanaf dinsdag zachter en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Nou, komt net de kerst eraan, horen we dat die geestelijke gulpengluurders 10.000 tot 20.000 minderjarigen hebben misbruikt tussen 1945 en 2010. Godsallemachtig. En ze wisten het wel natuurlijk. Hè? Katholieke stinkfabrieken, zeiden wij vroeger al. Wat een narigheid kan een godsdienst dan toch brengen, En iedereen wist het toch al, hè? wat er onder die jurken van die paters gebeurde. Die geloven hebben natuurlijk toch altijd iets stiekems, hè? iets geheimhaligs. Mond houden en doorgaan. Arme jochies van toen. Maar ik zou er uw kerst niet door laten verpesten, hoor. Gewoon dat kerststalletje neerzetten met Jozef en Maria en het kindje en de ors en de ezel. Want die kunnen er niks aan doen. De nachtmis, ja, als u echt heel graag wil en er niet buiten kan, dan zou ik het doen, anders niet. En de kalkoen? Die kan er helemaal niks aan doen, want die is van iedereen. Dus jongens, allemaal een fijne kerst, hè? ook de meisjes. En ik ben even weg. Tot volgend jaar. Doei doei. Yes, en welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op eh, groentevrouw.com hè, voor uw nachtelijk potje goede zin. Maar eh, eerst luisteren naar eh, Jan-Piet den Tex of JP dentex of JP. Of, hoe, moet, wat moet nou eigenlijk zeggen? Maakt het uit? Maakt het uit? Ja, voor mensen die me van heel vroeg kenden is het nog steeds wel Jan-Piet. Maar voor 99% van de mensen is het toch wel JP Dentex. En JP kan alles zijn hè, tegenwoordig. Jean-Paul of... Oh ja. Dus, eh, nou goed, eh, in ieder geval welkom. Eh, dit keer ben je helemaal solo. Yvonne Ebers heb je thuis gelaten. Ja, maar die is helemaal te gek, Yvonne Ebers. En tegenwoordig hebben we ook een staande bassist. Die is ook te gek, Arnoud van den Berg. En dus we spelen tegenwoordig met z'n drieën. En hij speelt ook mee op de laatste plaat die je gemaakt hebt? Ja, ja. Dat is, eh, die is afgelopen september uitgekomen. Eh, het is, wat is het, je vijftiende album? Hoeveel ja, grofweg. Ja, los van natuurlijk dingen die je dan nog met anderen hebt gedaan. Want dan kom je nog op eh, een veel hoger aantal uit. maar, want, want mijn vijftiende zeg maar, solo-album is het eigenlijk. Ja, ja, Precies, ja, dat bedoel mm, ik. Mm. Ja, want als we, als we het daarover gaan hebben... 1966 was je eerste bandje. <laughs> Hadden we het over net. Ja, ja. Dat is pak een beet 45 jaar niet te geloven, toch? Ja, ja, ja ik was er wel vroeg bij. Ik was gewoon, eh, volgens mij, eh, mijn eerst, allereerste beentje mochten we niet eens eh, van mijn vader optreden... omdat ik toen nog 14 was. En er werd drank geschonken. Het was een drama. Daar ben ik eigenlijk nooit overheen gekomen. <laughs> Dat was zo'n goed beentje. Oh ja? <laughs> en daar ben ik toen meteen uitgezet. Oh ja? Ja, want ik had altijd gedaan alsof ik ouder was dan, dan wat ik was. Oh, oké. Dus dat is een drama natuurlijk voor jongen. Maar goed, eh, eh, je hebt eh, op je website een hele mooie tekst staan... waarom deze cd Speak Diary heet. Kan jij het zelf samenvatten? Nee, niet meer. Wat staat erop? <laughs> dat is een heel verhaal. Oké, In, het is ook, je, maakt er een theaterprogramma ook rondom, Speak Diary... voelt J.P. Dentex op een kwade hersdag een existentiële leegte bezit van zich nemen... Als man van de droom en de eeuwig lonkende toekomst... vraagt hij zich plotseling af waar zijn verleden eigenlijk gebleven is. Ja, ja nee, dat, eh, dat is wel eh, het idee van... Eh, ik ben nogal... ik heb ook wel een nummer dat ergens aangeslagen, een aantal jaar geleden. The Dreamer heet het. En ja, ik ben altijd iemand die, die gewoon... Mijn, mijn leven bestaat uit de potentie die de toekomst heeft. En dat is al mijn hele leven zo. Ik, ik leef gewoon van de toekomst. Ik, ik, stel me dat al helemaal voor. En ik vind dat helemaal te gek swingen. Maar ja, als je dan opeens... Eh, op een dag dacht ik van... Eh, ja, en, en hoe was het dan eigenlijk tot nu toe? En ja, daar, daar denk ik nooit zoveel over na. Het is altijd nieuwe tour, nieuwe cd. Wat gaan we nu weer doen? Wat gaan we met de muziek doen? En eh, soms ook weer is het nieuwe vriendin. wat ik altijd wel best wel trouw ben. Maar evengoed eh, lukt het meestal niet om het eh, zeg maar eh, langer dan 15 jaar helemaal goed te houden. Dus Dat is geloof ik mijn langste. Dus met mijn huidige vriendin. Dus eventjes afkloppen. Ja, okay. ja heel goed. Dankjewel. Maar in ieder geval alles is de toekomst altijd. Wat gaat er nu gebeuren? En eh, opeens had ik dat ongelooflijk rare idee van... ja, maar wat is er eigenlijk gebeurd? Want je bent, naarmate je ouder wordt, word je toch ook een beetje... wat je gedaan hebt. Het is niet alleen wat je gaat doen. Nee. En toen eh, sloeg de schrik mij wel om het hart, ja. Nou, het zat ook wel een beetje humor bij. Maar ik, ik, ik, ik had eh, net die tour achter de rug die heette American Tune. En ik had drie jaar lang had ik een mutsje op gehad. Want dat hoorde eigenlijk een beetje bij dat hele zwerversverhaal. Ik ging door Amerika zwerven. Ik heb er ook een theatershow over gemaakt. En eh, we hebben eh, twee LP's over dat, met dat thema gemaakt van een Europeaan die door Amerika zwerft. En die daar voorkomen uh, eigenlijk de weg kwijtraakt. En uiteindelijk zichzelf terugvindt in een soort van herbezinning in San Francisco. En, en ik leefde helemaal als, als die zwerver. Als dat personage wat je gecreëerd hebt. Ja. Wat natuurlijk gebaseerd is op jezelf, maar wel uh, getheatraliseerd. Ja, precies. Ja, dat is helemaal juist. En, dus, en opeens keek ik dus aan het eind van die tour... Eh, was in de het voor, laatste optreden. Ik ging naar het optreden en ik keek in de scheerspiegel. Ik stond met de scheer en ik dacht oh, dus dit is wie ik ben. Want ik had al dat idee van wie ben ik eigenlijk geweest. En opeens keek ik heel goed. En zo'n oudere jongere met een mutsje dacht ik toen nog. <laughs> <laughs> en ik was meteen helemaal van de kaart. Maar ik dacht, ja, hoe is dit zo gekomen? <laughs> Hier is iets vreselijk misgegaan. En toen eh, rende ik naar mijn eh, kast met de oude dagboeken. Want ik heb tot 2007 altijd heel trouw een dagboek bijgehouden. En eh, ja, althans van 1980 tot 2007. Eh, maar daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt in 2007. Omdat ik dacht, dit is meer therapeutisch dat ik dingen van me afschrijf. Want, eh, en bleek dat ook zo toen je ze terug ging lezen? Ja, ik, eh, de meeste dingen, sommige dingen zijn wel humoristisch... maar de meeste dingen zijn echt niet door te komen. Dan is er een vriendin weggelopen of zo. Dan denk je, wat is dit voor zielig gedoe van die man? Ja, ik probeer het alleen maar van me af te schrijven. Ik, ik, heb nooit eens een leuk verhaal van mijn dochter was vanmiddag op bezoek... en we hebben ongelooflijk gelachen. Nee, nooit. Het is altijd woede, mensen die je belazerd hebben. En eh, ja, ik ben blij dat ik dat dan tegen dat dagboekje heb gedaan. fantastisch toch? Ja, therapeutisch. al oh, wel. Maar je komt er geen steek verder mee. Nou, sommige dingen dus. Ik heb eh, ik heb bepaalde leuke dingen er dan toch wel uit kunnen halen. En ik, in het theater laat ik ook af en toe horen hoe verschrikkelijk dat dagboek is. Dus dan lees ik even een hele erge passage voor. En dan, eh, <laughs> en dan eh, zing ik er maar een liedje over. En er zijn ook wel eh, dagboekachtige liedjes die ik in het theater zing. Dus voordat ik echt dagboeken schreef... waren bijna alle liedjes heel biografisch. En, dus zo'n avond is het en er wordt ook heel veel gelachen. En ik lach ook wel erg veel om mezelf. Oké. Nou, wat ga je als eerste spelen? Laat eens iets horen. Ja, ik, een dagboekliedje. Dat is eh, uit 1994. Eh, Dat heet eh, The Year of the Gigolo. Toen ging mijn vriendin, mijn toenmalige vriendin... ging toen met iemand die ik de Gigolo noemde. was the year when people died in Angola. At last Ferrari won a race at Imola. We had a warm August and a warm September. Every crazy detail I still remember. They sent a space shuttle up to Venus. Some mad housewife chopped off a wrong guy's penis. Other people made babies. Lots of people made money. But my only business was losing you on it in the year of the jiggler. In the year of the jiggler. Soft pop on the radio. In the year of the jiggler. That your strawberries were bigger than ever. My fashion was back. The hip word was clever. Our final get together was in early fall. It made things even worse, as I recall. Winter came suddenly and with a vengeance. My spirits already too low to mention. I felt so outdated and out of place. Guess I was at odds with the whole human race in the year of the jiggle. In the year with jiggle. God knows where I'm going, baby. In that year of the jiggle. When you are breaking all the rules, in the year of the jiggle. God knows where I love you so still love you, baby. It was the year when people died in Angola. That last Ferrari won a race at Imola. We had a warm August and a wet September. met een doosje. Ja, ja. Maar anders klinkt het zo ja. koud. Oh, het is, nou, lieve luisteraars, het is zo heerlijk. Ik hoop dat het ook zo bij u werkt. Maar hij zit hier naast mij en hij zit dit gewoon lekker te zingen. Nou, fantastisch. Ik ga even zeggen wat er in de rest van de programma komt. Hè? Want als uh, eh, vannacht eh, heb ik heel veel verhalen en ik heb ook extra aandacht voor het hoorspel. Nu de oudste rot in het vak komende vrijdag de gezegende leeftijd van 100 zal bereiken. En eh, zo de studie in zou, willen duiken om een nieuw hoorspel te maken. Nou, kom maar op met dat script, Leon Povel. Hij ontving mij samen met zijn vrouw Margreet in hun prettige tuinhuisje in Holte. Ik heb nog een belangrijke vraag. Hoe doe je dat, 100 woorden? Hoe doe je dat? Je drinkt en je eet en je slaapt. Krabt dus achter je oren. Zegt misschien af en toe eens iets leuks. En onder de hand vergaat die tijd wel. Ja. <laughs> <laughs> Maar wat moet ik daarvan zeggen, ja. Is het geheime Bulgaarse yoghurt of, eh, oh, nee, nee, of tuinieren? Nee, nee, nee. dood geworden. Nee, ja goed. Ik, ben sportief geweest altijd. En ik in de bergen gerecht bezig geweest. En dan bouw je dus een zekere gezondheid op die je een stootje kan hebben. Ja. En dan verder, ja, Gerookt heb ik ook mijn hele leven, tot mijn 75ste. En toen leerde ik haar kennen en zij vond het vreselijk. En toen ben ik er meteen mee gestopt. Dus dat is ook alweer 35, 30 jaar geleden. Dus ja, niet ook dat is gezond, <laughs> kennelijk. Niet, om het roken zelf, maar omdat ik zo egoïstisch was te denken. Jammer ik wil hem houden. Dat wil ik ah, nog. Ja, ja, Wat een man. nou goed, ze heeft... <laughs> Daar sta ik nog steeds achter, hoor. Ja. Maar ik heb hem nou dus. en hij heeft mij dus, ja. Ze heeft me dus nog, ja. ja. <laughs> Nou, misschien is dat ook wel een gedeelte van het geheim. Het geheim, is eh, de dank, dank de natuur, weet ik veel. En misschien de liefde? Daar kan ik me niet over uitlaten, <laughs> nou, ah, u hoort het. Nou, zo willen we toch allemaal wel honderd worden. Eh, straks meer in het volgende uur. En dan daarna een hoorspel dat ik echt bijzonder vind. Wie gaat er mee naar Engeland varen? Dat is een prachtige achtdelige serie uit 1959. Wat een lef van die povel, want hij ging improviseren. Hij ging werken met zijn eigen kinderen. Hij had er negen. He, in, een, in een echt verhaal. Nou ja, goed. In de zomervakantie deed hij dat. Kostte hem uiteindelijk jaren om het helemaal eh, af te krijgen. Maar eh, het is niet alleen historisch van belang... maar ook nog steeds hoorspelkunstig zeer genietbaar. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar goed. Eh. Eh, trouwens, even reclame maken voor de collega's van de VPRO... hier op Radio 1, eerder op de zondagavond. Hebt u wellicht geluisterd naar Studio Itzerda tussen 6 en 7. Daar was ook al iets van Leon Povel te horen. Maar wat nog, nog leuker is, ze roepen luisteraars op... om zelf een hoorspel van een minuut of zes te maken. En dan moet je insturen voor 22 januari... en dan maak je kans dat het uitgezonden wordt. Leuk toch? Doen hoor! Kijk even op hun site en eh, luister even terug hè, als u het gemist hebt... want ze geven goede tips. www weblogsvpronl slash Nou, je, vindt het wel, itzerda en VPRO, dat denk wel dat dat lukt. Goed, afijn, dat dus straks tussen eh, half vier en eh, bijna vijf. Daarna lees ik u nog een mooi verhaal voor uit Het Winterbroek van Gerbrand Bakker. Hè, volgens het eh, concept dat de weekblad Margriet in 1939 introduceerde. Voor de kids verhalen en, eh, en, illustraties en puzzels en raadsels en rijmpjes en versjes. En allemaal door eh, bekende auteurs en illustratoren. Hè. Ik, heb jij dat ooit gehad? Ik, die, die winterboeken? Ik heb er nog een heel stel. kan je het herinneren? Ja, ik kan me wel herinneren. Ja, precies. Nou, die Gerbrand Bakker die heeft dat dus een nieuw, nieuw leven ingeblazen. En heeft allemaal andere schrijvers gevraagd om eh, bijdrage te leveren. Het is een heel leuk boek. Goed, eh, verder een, een goudmijnverhaal op eh, herhaling. vooral om u nog maar eens te wijzen op hun verhuizing naar Radio 5. Hè. Iedere vrijdag van 2 tot 4 zoek daar ook eens op, hè, want het is alleen via de kabel. Dat, nou, maar het is zeer de moeite waard. Verder natuurlijk uh, een vers mysterie van Emily, Track Tracers, Rex Beuningen. Eh, alles uit de koker van onvolprezen Jan Emaus. Nou, de website nog even, www.adelinevanlier.nl. Kan je alles podcasten en terugluisteren. En eh, je kan op Facebook ook bevrienden. En u kunt ook mede naar hetgoedeleven.kro.nl. Goed, en nou, nou is de floor is yours. Moet ik wat spelen? Ja, ik okay. Een klein liedje. Uh, dit is het titelnummertje, dat heet Speak Diary. Speak Diary. Speak Diary, come on, speak. What happens to your life is what you make of it. Memories fading in, fading out. Who knows where I'm from or what I've been through? Diary, what am I all about? Bits of ragged dreams and clumsy footnotes. Fingerprints and shady hymns of love. Names won't change as people keep on changing. Is this just one man you're speaking of? Speak diarrhea. Speak diarrhea. Come on, speak. The road was strewn with dangers we've forgotten about. Roses were in thorns we never felt. Memory plays its tricks round every corner lovers holding hands they never held. Silver mounted knights in cosmic armor, talking back to me so spirited. Rivals become monsters everlasting. Witness come alive and open hand. Speak diary. Speak diary. diary. Speak, diary. come on, speak. For as we grow and older, our truth becomes a shrine. A mansion we can take back, but just one room at the time, yeah. Come on, baby, do it. Speak diary. Nou, het net alsof er een hele band hier zit. Goed, ik ga nog even Jan Piet even in vogelvluchten eh, je doopcel lichten. Dan hoeven we daar allemaal verder niet meer over te hebben. Ofwel, uh, eh, voor luisteraars die de afgelopen 40 jaar jou een beetje over het hoofd gezien hebben. Wat natuurlijk heel nou, stom is. Goed. Je eerste plaat kwam eh, uit in 1971. Hè? Dat was Little Heroes. Ontzettend goed ontvangen. Het leverde gelijk een, een klein, maar trouw publiek op. Hij was met de band Tortilla, samen met je broer Emiel en uh, Telau, de jonge Telau nog. Eh, samen beoefenden jullie eigenlijk zo'n beetje als eerste in Nederland... wat later Americana is gaan heten. En je hebt het me vorige keer toen je hier was heel goed uitgelegd. Americana is een mengvorm van alles wat niet zuiver traditioneel is. Dus het is geen folk, het is geen country, het is geen blues... het is geen rock en geen, geen gospel. Nee, in Americana zit er altijd net iets scheef. Of in ieder geval is de combinatie van instrumenten net anders... of de teksten qua inhoud wijken af... Ja, toch? Dus eigenlijk denk ik dat je dat uh, eh, Hollandicana moet noemen dan, toch? Ja, ja ze zeggen ook wel eens Europicana. Europicana, ja. ja, ja, nou, maar eh, het is, eh, ja, waarom het Americana heet. Ze zijn het Amerikanen gaan noemen toen ik ongeveer... nou, rond mijn cd Hotel Yankee Tango... toen noemde iedereen het opeens... Amerikanen, maar ik deed gewoon hetzelfde wat ik al... In de jaren negentig was dat toch? Ja, ja, ja, ja, wat ik al twintig jaar lang deed. Precies. Mm. Nou goed, het, eh, Engels ligt je beter dan het Nederlands... want dat vind je te kelig en te sentimenteel. Sentimenteel? Heb ik vorige keer gezegd. Ja, sentimenteel. Nou ja, nou ja, ik, eh, ik, ik, ik vind het heel erg fijn om een Nederlands liedje te schrijven. Of ik schrijf ook wel eens teksten voor eh, anderen. Maar ik vind dat ik het zelf niet zo mooi zing. Oh, oké, oké. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Ja, ja nee, want ik, ik denk dan, als jij zegt het is sentimenteel... kan ik me iets bevoorstellen. maar dan denk ik... komt dat niet omdat het je moedertaal is. En Engels is niet je moedertaal. Dus dat, dat is altijd een beetje veiliger, weet je. Of moet je dat mm, zeggen? Ja, Nou, ik heb daar wel, ik heb daar wel een, een verklaring voor. Ik heb het ook wel heel lang... Uh, ik heb het ook wel een tijdje echt geprobeerd. Ik vond eigenlijk het enige waar ik me echt eh, heel goed in kon vinden... was eigenlijk het Jordaan eh, gevoel dat je dat lang kan uitzingen. Maar ik weet niet, daar heb ik echt heel veel lol in gehad. Maar ik vind het, het zingen van een Nederlandse tekst wel een beetje een opgave nog steeds. Ja. En dat bedoel ik er eigenlijk mee. Ja. Dat het voor mij persoonlijk... Ja. Is het gewoon niet. ik hoor ontzettende ruis. Is dat omdat hij in de verkeerde microfoon praat? Oh ja, oké. Oh ja, oké. Oh ja, dat is waar, ja. Ja, nee, goed. <laughs> Ja, het is nog best ingewikkeld ja, zo laat op Ja, nee, begrijp ik. Deze praat weer beter dan. Ah, oké, ja, die klinkt veel beter. Goed, eh, eh, eh, ehm, nog even snel je bio afmaken. JP, He, zo heet hij, ondertussen ben je JP gaan heten. speelde in eh, tal van bandjes, waaronder eventjes eh, in Vitesse. Maar je ging in de jaren tachtig solo, JP en Private Life. En eh, soms heet hij, jij en je band ook uh, Legeu. Dat vond ik een hele leuke, leuke plaat is dat ook. Ja, ja dat is echt een bandjesplaat. Ja, met retro-achtige muziek van allerlei verschillende invloeden en, dingen. Ook, ja, zo'n mooie tijd ook. Ja. Franse naam, maar je hebt ook een grote liefde voor het Franse chanson. Ja, ja, ik vind de Franse... Dat is, dat is eigenlijk mijn kick om gewoon dingen te mixen, mixen die, niet, eh, die niet bij elkaar horen. Dus ik vind het ook leuk om, eh, om op, op, op American Tune, voorlaatste CD, staat ook een heel mooi liedje met heel grote Franse invloed. Terwijl het toch puur Amerikaanse eh, stijl eigenlijk is. En ja, dan komt dat bij elkaar en dan weet je eigenlijk niet meer wat je hoort. En dat vind ik gewoon heel mooi. En ik vind ook bijvoorbeeld, de laatste tijd vind ik weer Braziliaanse muziek heel mooi om door te mixen. Ik hou heel erg van het mixen. Maar ik ben een enorme fan van Frans uh, chanson. Ja. Zo gek, want achter jou hangt, we zitten in de Radio 5 studio, hangt Charles Aznavour. Ja, Charles Aznavour. <laughs> Die hangt recht achter je. Nou goed, eh, we zijn in de jaren 90 aangekomen. Eh, muziek, ook was in de kast gepropt, hè, voor zover dat gaat natuurlijk. Het leven hield het niet echt over toen, qua inkomsten en liefde. Maar het jeukte toch en toen kreeg je schrijfopdracht van een Amerikaans muziektijdschrift. En toen dacht je, nou weet je wat, oké, dan ga ik all the way. Ik ga door Amerika trekken, je hebt het net eigenlijk al verteld. Hè, met bijna geen geld Liefde, liften, kijken, luisteren, mensen ontmoeten, liefdes beleven. En zo'n reis maakte hij dan eh, twee keer. En uiteindelijk rolde daar het album eh, American Tune uit. En omdat je eh, ook in het theater had gestaan met Kees Prins en Paul de Munnik... had je zoiets van, shit, dit is leuk, dit kan ik. In een verhaal vertellen en muziek maken. En toen had je zoiets van, nou, dan ga ik dat ook met American Tune doen. heb je dat gedaan. En nu ben je bij het tweede theaterprogramma. Helemaal goed, ja, perfect. Oké. Helemaal goed. Hey, en hoe is dat nou in dat theater? Wat geeft dat? Ja, het is een andere, het is een extra dimensie eh, bij. Ik, ik praat er altijd wel behoorlijk veel tussen de liedjes door, ook bij de popoptredens. Uh. En eh, ik vind het altijd leuk om, ik vind bij elk lied hoort gewoon een verhaal. Dus er moet even, je moet mensen even voor het lied in de stemming brengen. Maar in het theater werd dat uitvergroot. En ik moet zeggen, ja, het, het bevalt me wel. Je kan nog iets dieper op bepaalde kanten voor jezelf ingaan. En eh, er is ook een soort toewijding en stilte. Die ook mooi is. Eh, bij popmuziek wordt tegenwoordig heel erg veel gekletst. Ook eh, in de zalen. Oh, ik vind dat dus, zo erg. En dat vind ik soms naar. Dus ik vind het prettig in een theater dat iedereen echt een avond uit is. En dat ze ook luisteren naar wat er gebeurt. Ja. Dat vind ik gewoon een mooie traditie. Dat moeten we in hier houden. Dat moeten ze ook weer in de paradiso gaan doen. Oh, ik zou dat zo graag willen. Dat ze daar een soort... Ja, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, ik weet niet. Ik ga altijd links vooraan staan. En niet dat je daar nou het beste hoort. Maar dan hoor je in ieder geval niet dat gekletst eh, nee. achterin. bij die bar. Oh, maar die bar. Maar goed, eh, ga nou eens, en, niet zingen, maar vertel er maar rustig over. De, ehm, ik, bijvoorbeeld, ik vind bijvoorbeeld leuk om te vertellen van... Eh, ik hou dus heel erg van Frans chanson, maar ik hou altijd van de Italiaanse liefde. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Maar dat is, want ik hou van smeltende romantische liefde, ja, nog steeds eigenlijk. Maar dus zo'n liefde waar je helemaal in verliezen kan. Maar dat is mij, dus bij mij is het altijd zo dat zodra ik mezelf in het meisje begin te verliezen... dan gaat de dame in kwestie er meestal snel vandoor. <laughs> dus ik, ik weet dus dat ik dat niet moet doen, snap je? Ik moet me er vooral niet in verliezen, dat heb ik nu geleerd. Maar nog steeds is daar zo die, die hang. En ik ben dus één keer mijn enige echte Italiaanse liefde met de Italiaanse... dat duurde maar één dag. Dat oh. was... Eh, oh, eh, eh, dat was eigenlijk met de middelbare school... waren we op een dubbele werkweek naar Rome en Florence. En toen gingen, gingen, mochten we van de, van de schoolleiding... Mochten we, want we moesten natuurlijk de klassieke oudheden moesten we bezoeken... mochten we dan aan het eind van de, van de stoomcursus Florence... mochten we twee avonden achter elkaar vrij gaan stappen... En toen ben ik in een eh, kelderdiscotheek in, eh, in Florence... ben ik eh, op de eerste stapavond de onvergetelijke Angela tegengekomen. Ja? Nou mensen, dat was pas klassiek. Hoog opgestoken, ravenzwart haar, strak rokje... volle getuite lippen... Angela, die voor mij viel als een blok... omdat ik een beetje op John Lennon zou lijken. En eh, ja, dat was ongelooflijk. Dat was echt... Eh, en, en de volgende dag dus natuurlijk weer meteen naar de, naar de, naar de kelderdiscotheek. Maar toen eh, werd ze terug opgeëist door een plotseling opgedoken Italiaans patsa-vriendje. En toen, toen deed ze alsof ze me niet kende. Ja, en dus heb ik heel veel Angela-liedjes gemaakt toen ik thuis kwam. En ik heb een van die Angela-liedjes dus op de cd gezet ook. dat is ook een heel... heel naïef nummertje. Dat is echt, ik zou, ja, je moet het verhaal erbij vertellen, anders zou ik het niet eens durven, eh, durven zingen. Maar nu durf ik het wel. Oké, okay, okay? What do I need? What do I know? What do I see? Where do I go? Every step I take, every move I make's for you. Every breath I take, every vow I make's for you. My love is true, my love is deep. Without your love, how can I sleep? Every foe I fight, every wrong I right's for you. Every torch I light, every song I for you. Mm-hmm. Mm-hmm. you're still Maar dit heb je ook inderdaad geschreven toen je dus 18 was? Ja, ja dat is een oude, een oude demo. Dus die, uh, gaat nog, ik speel nu ongeveer de helft van het liedje. Maar Het, is, eh, het gaat gewoon nog zo door. En er zitten eh, mooie instrumenten bij natuurlijk. Van Yvonne en Arnoud en van uh, Leon Klaassen. Maar het, is, het is een oude demo die ik, die ik dus voor dit project, van het dagboekproject eigenlijk uit de kast heb gehaald. En die opnieuw heb opgenomen eigenlijk. Maar het is nog precies hetzelfde liedje. Wat grappig, wat grappig. hey, ehm, ik hou op verder met doopzeelichten. Ehm, uh, laten we het hebben over... Eh, eh, hoe, hoe, hoe, vind jij het gaan in Nederland op dit moment? hoe is het om als muzikant te leven? Ik moet soms denken... het ehm, is misschien crisis, maar voor jou is het natuurlijk een beetje zoals C6 Steve zei. I started out with nothing and I still got most of it left. <laughs> ja, precies. Ja, daar kan ik helemaal ja, in meegaan, ja. Ja, maar goed, ik maak me nooit zoveel ja, we hebben allemaal tijden meegemaakt. Eh, ook toen de cassette werd uitgevonden, toen was het ook een drama. Toen hing iedereen ook gewoon eh, in de bomen van ellende. Want uh, het zou wel nooit meer goed komen met de muziek. Maar het is natuurlijk nu toch ook wel moeilijk gewoon. Maar ja, ik bedoel, ja, mijn muziek is ook wel bluesy van, van aard. Dus ja, een beetje ellende hoort er ook wel bij. Dus nou, ik zie dat niet het is wel zo dat, eh, dat, dat er gewoon minder... Eh, eh, ja, misschien minder mensen door de crisis naar optredens kunnen gaan. Want dat zag je al dit jaar. Merk je dat al, ja? Ja, over het algemeen. Dus iedereen klaagt wel. Ja. ja, Dus ja, dat, maar dat zien we dan wel. Dat moeten we gewoon overleven. En jouw teksten, jouw teksten gaan toch voornamelijk over, over de liefde en het, en het leven. En niet over dat soort grote zaken? Ehm, nou, dat was ik wel van plan natuurlijk. Ik was vroeger van plan om over grote zaken eh, te zingen. Ehm, het is wel zo dat, eh, nou... Eh, ja, je kunt bijvoorbeeld over, over de politiek... Ik, ik heb wel een aantal dingen die ik opspaar. Ik werk meestal zo dat ik... Ehm, zoals dit gaat dan, dan dat dagboekthema, dat, dat gebruik ik dan helemaal. Er zijn ook mensen die vinden dat ik weer eigenlijk conceptalbums maakt. Er zijn ook wat Engelse en Amerikaanse sites die daar zo over geschreven hebben. Ik heb er zelf nooit echt zo over nagedacht. Maar die vinden wel dat ik conceptalbums maak. Alles heel erg in een concept. Eh, omdat de thematiek gewoon doorgaat, de hele plaat. En ik spaar nu liedjes voor een bepaald soort... Ehm, ja, eh, werktitel is Monk dat er iets gebeuren gaat met eh, meer maatschappijgerichte dingen. Maar dan moet ik dan helemaal mm, ook voelen dat dat een ding is. Dat je dat op een toneel ook kan brengen, eventueel in een theater. En eh, dat je er mooie filmpjes van, eh, kan maken, die mm, clipjes voor beide nummers. Dan moet het echt een ding worden. Ja, ja. Dus wie weet dat dat wel gebeurt. Het interesseert me wel om zoiets een keer te maken. net zoals bepaalde Dylan-albums op een gegeven moment ook heel protestachtig eh, waren. En toch ook wel heel erg... Eh, ja, Like a Rolling Stone, dat is gewoon eh, eigenlijk een van mijn allergrootste lievelingsnummers. Dus ja, dat, dat het zou best kunnen dat ik daar over vier jaar of zo mee kom. Ja. Maar nu hou ik me vaak bij de romantiek van, de, van het individu. Dat vind ik het belangrijkste eigenlijk. En dat zit ook wel in die liefdesliedjes. Maar ik heb ook heel veel liedjes die echt gaan over over eh, de romantiek van het individu, het, eh, het veranderen. Het, eh, moderne mens probeert alles vast te houden. Die probeert altijd een soort veiligheid te creëren, wat een schijnveiligheid is. Dus, Zoals ik in paniek was toen we hier kwamen. Dat ik bleek dat ik mijn, verkeerde, dat ik mijn draaiboek niet had gemaild. Het verkeerde draaiboek. Dus toen moest moest Francis, maar is die nou? Die moest helemaal naar Amsterdam weer terugrijden om op mijn computer dat op te sturen. Ja, Terwijl ik goed ook, gekomen. Ja. ik moest bijna, ik, moest, ik was in tranen. oh, dan ben ik al op werk, heb ik er niks gedaan. En, maar ik had ook wel zoiets van, nou Jan Piet zit hier en ik moet het gewoon natuurlijk loslaten. Ja, je moet gewoon, en daar, daar gaat heel veel, heel veel van. Ik ben ook wel, hou ook wel een beetje van het Franse existentialisme. Dus het gewoon het... Eh, ik hou ook wel van de, eh, het, het, niet veel hebben als eh, niet om daar nou mee te pronken van ik heb niet veel... maar ik, ik denk dat mensen gewoon tegenwoordig veel te veel hebben. Ja, en als je gewoon minder hebt, dan kan je ook minder kwijtraken. En dat is een existentialistische eh, manier van leven die ik eh, heel mooi vind. En daar leef ik ook eh, zelf een beetje naar. En ik, ik propageer dat ook wel. En heel veel van mijn teksten gaan over dat je dingen niet moet proberen vast te houden. Nee. want ik bedoel, jij, je hebt een dochter, maar je hebt ook twee kleinkinderen. Weet je, het gaat gewoon door. En dan uh, heb je zoiets van, eh, ja... Ik praat er wel veel mee met jonge mensen die, eh, om dat om te buigen. Ja. Ik bedoel, hè, waar, waar, doe je het voor? Ja, ik bedoel, straks is er geen geld meer en zijn er geen banen. Dus kan je maar beter een beetje aan wennen ja. toch? Ja, nee. Het, kijk, het, het, het, leven is net zo leuk als je veel geld hebt... als dat je heel weinig geld hebt. Ik, ben ook een beetje eh, zinachtig wat dat betreft. Zonder dat ik daar ooit een boek over lees. Maar ik, ik weet er wel genoeg van. Dat je, je moet ook van... Ja, ik zeg altijd maar van... Eh, ik heb liever mijn eigen ongeluk dan het geluk van een ander. Het is, eh, je moet alle fases van je leven, ook als je gelukkig bent... maar ook als je niet gelukkig bent, moet je dat echt beleven. Dat is de bedoeling van het leven. En eh, dat wordt, eh, iedereen doet een beetje alsof ze recht hebben op, eh, op geluk. Alsof dat, ja, dat is heel vreemd. Je hebt geen recht op geluk. Het is, het is een, je mag het nastreven, dat staat in de Amerikaanse grondwet. Oké, je moet wel het recht hebben om het een beetje na te streven. Maar je kunt er geen aanspraak op maken. Nee. En dat vind ik wel een beetje jammer in de, in de westerse cultuur. Zo word je wel als, ook al zijn je ouders misschien heel wijs en geven iets anders mee... dan nog is dat toch wel de algemene boodschap dat je daar recht op zou hebben. Ja, dat is, dan wordt gelukkig een consumptieartikel. En nogmaals, mensen, dat kan toch niet? Nee. Nee. nee. Wat gaan we daarover zingen? Nou, maar iets heel anders dan. Eh, even kijken. Ik heb ehm, ehm, een liedje over... Eh, mijn allereerste liefde. Met de moeder van mijn kind. En toen... is dus niet mijn allereerste liefde, want dat was natuurlijk Angela. Maar... Ja, ik <laughs> wou net zeggen. <laughs> Maar ehm, ja, dat is een mooi nummer. Dat, ehm, dat, eerst ben je zo ongelooflijk gelukkig. En hoe kan je dan opeens, eh, vijf jaar later, opeens op de tweezitsbank zitten? Met, eh, eh, met, een, met, en dat je denkt van, ja, met een gat in je hart. En, eh, maar toch dat je denkt, dit, eh, dit wordt het niet. We kijken elkaar aan. En eh, dat dat in zo'n snelle tijd van romantiek naar, naar totale vervreemding eigenlijk kan gaan. Daar, daar gaat dit liedje over. Het heet The Greatest Love Song in the World. this healing love. Our madness was part of the cure. We owned the stars above. We were them cosmic twins. We stole that forbidden rain while sharing the wildest love song in the world. This love made us travel light love made us live so fast. This love made us look so young. But we couldn't make it last. We were them cosmic twins. We stole that forbidden ring while sharing the wildest lesson in the world. But somewhere between happened and I could. Our inner our souls got out of tune. Best in the words became cliches. We'd never planned. Love's magic harmony unraveled. Now feels more common than before. And we hardly touch each other anymore. we found this healing love. Our madness was part of the cure. We owned the stars above. We were them cosmic twins. We stole that forbidden rain while sharing the wildest love song in the world. between heaven and Anarchy, our inner souls got out of tune. As tender words became cliches, we'd never planned. Love's magic harmony unraveled. Now feels more common than before, and we hardly touch each other anymore. anymore. Anymore. Anymore. Deze is ook een beetje voor Yuri. Die zit volgens mij in Buenos Aires nou te luisteren op de internetradio. Wie is dat? Nou, die is dus eh, een, een zoon van een vriend van mij. En die, eh, die is heel moedig gewoon naar Argentinië verhuisd. En die staat geloof ik heel goed bezig. Maar die mailde er straks dat hij even ging luisteren op de internetradio. En die heeft nogal de Zuid-Amerikaanse feel, jury. En dit nummertje heeft ook een beetje die Heerlijk bossa nova-achtige... Ja, ja, ja. Dus- is, een, zoon van wie, ken ik die? Nee, nee, ik denk het niet. Het is mijn, eh, mijn tandarts, die, mijn oh. beroemde <laughs> tandarts. Hoezo? En vriend, nou, omdat hij, die heb ik wel eens in een liedje heb ik die, eh, eh, laten opdraven. Eh, bekend liedje wel. Dancing with my baby heet dat. En dat is van eh, twintig jaar geleden of zo. toen zei ik, eh, daar, daar, komt geloof ik de zin in... want dan heb je helemaal geen geld. Het enige wat je kan doen... Ik had toen een lekkend huis. dat, dat, dat had een lekkend dak. En dat, dat, aan alle kanten stonden emmers. En, en toen heb ik dat liedje geschreven. En dat je, dat je zo'n lekkend huis hebt. En, en when, when the dentist is a luxury and the holiday just a fantasy. Ja. ja. En, toen, eh, en hij woonde nog steeds in Bergen, Noord-Holland... waar ik eh, mijn jeugd heb doorgebracht. En toen zei hij tegen mij van... nou, als de dentist zo'n luxury is... dan kom je toch gewoon weer eh, naar Bergen Noord-Holland, naar de tandarts. En dan eh, doe ik het wel even gratis voor, eh, voor de komende twee jaar. Dat heeft hij ook gedaan. Nou ga ik nog steeds daarin. Dus, eh. Oké, nou, Bart Oostindie, ken je die toevallig? Ja, ja. De, die heeft precies hetzelfde met zijn tandarts. Oké, geweldig. Dus dat is goed. hij is ook nog een groot muziekliefhebber. Dus, ja, ja, ja, ja. Oh, wat goed zeg. Ja. Ehm, heb jij, ah, ik had je gevraagd, hebben we het helemaal niet over gehad. Het hoeft helemaal niet. Had jij nog iets meegenomen? Ja, ik heb ook nog ik weet niet hoeveel tijd er nog is. Het lijkt me nog wel leuk om één liedje over Bergen Noord-Holland eh, ja, we hebben Nog we hebben nog een kwartier. Wat vind je? Oh, ja, ik, heb, ik, ja, ik vind die liedjes over Bergen erg leuk. Want eh, dat is wel omdat ik het daarover heb. Want daar, daar heb ik natuurlijk gewoon af en toe... Eh, dit liedje gaat over Bergen. Dat je daar af en toe terug gaat. En eigenlijk alles is daar weg. Mijn ouders zijn inmiddels gestorven. Het huis waar we woonden is ook in andere handen overgegaan. Maar het enige wat eigenlijk altijd nog zo mooi is in Bergen... vind ik het geluid van de vallende regen op het blad van al die mooie lanen in Bergen... als de het de maand van mei is. Ja, ja. En eh, dan, dit liedje gaat erover dat de the only hit to stand the test of time... is eigenlijk het geluid van de regen. Voor de rest is alles veranderd. Het heet Teenage Town Revisited. Going back to this town where I lived as a teen. My mind's still fresh and my hands still clean. I faced the precious time when tomorrow still was mine. The writing on the wall and all the tears I can recall now make me seem much older than I was back to this town with its wonderful dreams, rock and roll singles and dirty blue jeans. Suddenly a song takes me back where I belong. I hear the fall and rain, and oh, the sound is just the same. The only hit to pass the test of time. Oh, to be home again, simply to come home again meeting with some long lost friend at the Lonely Heart Cafe. Oh, to be home again, simply to come home again. Listening to some local band, them riffs we used to play, and still have to play. mind's still fresh and my hands still clean. I face the precious time when tomorrow still was mine. The writing on the wall and all the tears I can recall now make me seem much older than I was. Oh, to be home again, simply to come home again meeting with some long lost friend at the Lonely Heart Cafe. Oh, to be home again, simply to come home again. Listening to some local band, them riffs we used to play, and still love to play. Want uh, er een mooie eh, Americana, eh, Europicana versie van eh, het, uh, het, dorp, hè, of zou ik maar zeggen. Maar dan moet je eigenlijk die erachteraan, die daarna komt op je, op je cd ook spelen. Ja, oké. Dat is, die hoort erbij. Ja, oké. Maar vertel erover. ik kan over dat liedje dat, dat daarna komt, ja, dat is een, een liedje wat ik grappig genoeg geschreven heb met eh, Kevin Costner en John Coinman. Dat zijn twee Amerikanen. En de Kevin Costner? Ja, van de film. Die heeft eh, eh, de tekst... eigenlijk de muziek is voor het grootste gedeelte van mij. Ik ging naar Amerika. was bij John in zijn huis in Arizona. En daar was hij bezig met nummers voor een cd. Die Kevin Costner, een vriend van hem... waarmee hij ook in een band zit, want Kevin zingt ook. Oh ja? En eh, een beetje, nou, best wel een goede stem. Een beetje Bruce springsteen achtige eh, niet zo goed als Bruce, maar toch behoorlijk goede stem. Net zo, hij zingt eigenlijk net zo goed als Bruce Willis, als je dat wat zegt. Oh, ja, ik weet niet hoe Bruce Willis zingt. Maar eh, ook niet onaardig, laat ik oh, het zo okay, zeggen. Okay, ja. En hij was daar bezig voor een cd. Om nummers. En toen speelde ik het liedje I Don't Wanna Live Daar was ik net mee begonnen. En hij ja, haakte er eigenlijk meteen op in. En toen... Want we komen eigenlijk allebei, John en ik, uit zeg maar een liberaal leuk stadje. Hij woont in Tucson, Arizona. is een leuk stadje. Met, met, met echte uh, leuke, niet heel redneckachtige Amerikanen... maar echt een, een mooi liberaal stadje in, de midden, in het westen van, eh, van Amerika. En ik kom natuurlijk ook Bergen, Noord-Holland. Dat is ook een beetje... Ja, nou weer deze jongens. Ja. Het klinkt dan weer even praatachtiger. Uh, eh, Bergen-Noord-Holland is natuurlijk ook een mooi liberaal stadje, een dorpje... Dus eh, ja, we kwamen eigenlijk uit dezelfde omgeving. En allebei moesten wij op een gegeven moment weg. En toen kwam eh, op een gegeven moment eh, Kevin Costner. Die kwam eigenlijk, bleek ook alweer uit zo'n... Die kwam dan weer uit Californië. kwam ook alweer uit zo'n stadje. En het werd natuurlijk ook zijn nummer... omdat hij het ging, zou gaan zingen op de cd. Dus toen is hij ook gaan meeschrijven. Je hebt met z'n drieën geschreven ja, ja. En het, het enige verschil is... in de Amerikaanse versie wordt over baseball gezongen. En, en over eh, mountains, over, over, over hills, over, over baseball. En in mijn versie wordt over uh, soccer gezongen, want eh, dat speelde ik natuurlijk. En over, de dunes? En over de dunes, ja, de, de, duinen. Bergen ja. Verder is het eigenlijk, zijn de versies eigenlijk hetzelfde. En de kroeg in, het, in ieders dorpje is anders. Dus mijn oh. kroeg heet de Tortilla Bar. Dus heet die echt zo? Ja, ja. Ja, je dus had mijn de, Hij, had de Pilaren, dat eh, was om de hoek. En ja, ja. Taverne is natuurlijk eh, eigenlijk het beroemdste uh, eh, rockcafé van Bergen. Ja, want daar kwam ik wel, ja. Maar voor de Taverne was het... dat was de tijd toen ik echt puberde, was het Tortilla. Ja, tortilla bar. Toen ik er kwam was jij al weg, hè? Ja. Ik ging met een van die overtooms. Ja. Weet je wel? Nou, overtooms, mensen. Uit Bergen en Zee. <laughs> ja. No, dit heet uh, I Don't Wanna Live Here. I was part of this town when I was a kid. It seemed full of attractions and magic before I went away. Oh, I knew every cop and I knew every trick. What you could get away with and what you can do or can't say. drove around these sunny old streets with a happy smile on my face. Who would ever expect me to vanish without a trace? Now I don't wanna live here anymore. I went swimming in the ocean, joined a soccer team. Every winter I was playing in the local league, like everybody else. Then something took shape in the back of my mind, made me leave what I loved, cause I had to stay true to myself. Had a big plan ahead of me that I follow it to the end. Went so far along that road that I couldn't turn back again. Now I don't wanna live it anymore. There's a lot of good people here they got the hopes and they got the fears. Find a way to keep going when they fall. They all talk about the good old days and about what happened while I was away, as if I haven't changed a bit. Feel like I'm a stranger to the mountains of my dreams are now just dunes. The streets are shorter when they used to seem so long. Tortilla bar is all shut down. A young family lives in my parents' house now that they're gone. My old friends, they tell me that I should try to stick around. I guess they'll never know that I will always love this town. It's just that I don't wanna live here anymore. -hmm, -hmm, -hmm, anymore. Mm-hmm. I don't wanna live here anymore. Anymore. Ja, ja, ja, Nou, ik krijg tranen in mijn hm. ogen. Ja, nou, we hebben nog, eh, nog zes minuutjes. Ik, ik, wil een plaatje van een ander draaien... maar het is toch wel het mooiste om bij jou te houden, hè? Ja, ik kan nog wel even gewoon eh, een liedje zingen over... Eh, maar vertel nog eens een verhaal. Ik hou van je verhalen. Die, ehm, nou, dit liedje gaat eigenlijk over... Dit zing ik in theater, dat heet, het heet I'm So Shy. En het, het gaat eigenlijk over... In het theater doe ik ook op een gegeven moment... Want ik, ik, ik, ik zeg ook van, eh, als ik in die oude dagboeken lees... dan, dan, dan merk ik dat ik, nou, dat ik in het begin een jongeling was... Die, die gewoon constant overreden leek te worden door de snelweg van het leven. Dat is, eh, op je zestiende is het zo, dan denk je nog, oké, kan, weet je wel. Maar eh, op, op 23, dan ben ik toch ongeveer wel bijna op Kurt Cobain-achtige manier kwetsbaar. En op 28 is het ook nog steeds eigenlijk zo. Dus in al die teksten kom je dat tegen. En dan, dan, dan zeg ik ook van, eh, ja... Eh, als ik tegenwoordig nu geboren zou worden... zouden ze me vast een highly sensitive person noemen. Een HSP'er noemen ze dat tegenwoordig. Echt waar? Daar hebben ze ook alweer een afkorting voor genoemd, oh gevonden. En dan zou ik vast pillen moeten slikken of... Eh, eh, of, eh, of misschien wel een tijdje opgenomen worden. Want dat is tegenwoordig, dat, en dan ben je alweer een HSP'er. Dus dan ben je net als een ADHD, maar dan ben je een HSP'er. En dan zeg ik ja, want dan, zeg ik, dan, dan denk ik dat ik wel niet zo was doorgegaan. Want dan had er al een stempel op me gerust. En, want het lijkt wel allemaal stoer wat ik doe. Ik heb op dat moment dan een zonnebril op als ik dat zeg. Maar het is allemaal eh, nep en EP is het allemaal. En, JP, eh, e NEP, e ja, NEP. NEP, NEP, ja. ja. JP. E oh nou, kijk, die hele rock'n'roll is natuurlijk ook, eh, ook een, stoerheidsgedoe. Hè? Dus heel veel van die... Ik bedoel, het, is natuurlijk ook gewoon... En daar speel ik ook mee in het theater. Dus eh, achter de zwarte zonnebril van de, van de rock'n'roll... daar zitten de, de waterlanders alweer klaar om vlot naar buiten te stromen... als de artiest weer terug is in zijn kleedkamer. En dan zing ik... I'm so shy, je mag het wegdraaien hoor, want eh, zo verlegen ben ik wel. I'm so shy, so goddamn shy. You were often talk tough when suppressing my fear? I'm still fighting this war against my own vulnerability. Once I was in control, looking harder than steel. I would cover up the hurt, the sins of isolation and fear. Cause I'm so shy, I'm so shy. shy. That's the trouble alone, always trying to hide. Secretly begging for kicks, meet the stranger inside. Once I was in control, looking harder than steel. I would cover up the hurt, the sins of eyes remember when all our love made me blue for the first time, but I do know it was because of you. Because of you. goed. Ik ga, ik ga nog even iets zeggen. Ja, oké, okay, klap maar voor ons. Hè. <laughs> Eh, januari, eh, dan 12e, eh, sta jij in Ede. In Cultura. Samen met Yvonne Ebbers en Arnoud van der Berg. Leek Leek mij goed om even te zeggen. Dan in februari in het Perron. Het leukste kleinste theatertje van Amsterdam. Dat is met Jan Robijns. Dat is ook leuk, lijkt mij. En dan uh, 19, 19 februari in Amsterdam. Eh, dat is met Henk Hofstede en, eh, en eh, die Vera, Vera van der Poel. Ook leuk. Ja. Nou goed, hartstikke bedankt. Super uit op de, op de site. Oh ja, hebt de site. Het was leuk hier te zijn. Ja.